Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet gaat iets doen aan de stress- en prestatiedruk bij studenten... op het mbo, hbo en op de universiteit. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf maakt er elk jaar een potje van 15 miljoen euro voor vrij. Er moet volgens hem aandacht komen voor het mentaal welzijn... door bijvoorbeeld middelbare scholieren beter te begeleiden... met hun start op een unie of hogeschool. En ook wil hij dat studenten zich meer thuis gaan voelen op hun opleiding... bijvoorbeeld door praat- en supportgroepen. Duizenden vluchtelingen in Palestijns gebied zijn op de vlucht geslagen. Het Israëlische leger viel daar zondag een groot vluchtelingenkamp aan. Israël zegt dat het kamp vol zit met terroristen... en heeft er een grote militaire actie van gemaakt, zegt journalist Ralf Dekkers. Het is uh, inmiddels de grootste operatie op de westelijke Jordaanhoever in 20 jaar. Er zijn zo'n duizend Israëlische soldaten bij betrokken. En eh, zeker honderden eh, terroristen, militanten, Palestijnen... hebben zich verschanst in het kamp, wat eigenlijk meer een soort woonwijk is. En nou ja, er wordt dus nog weer een dag van gevechten verwacht. Gisteren kwamen zeker acht mensen om het leven en raakten honderd mensen gewond. Het Rode Kruis houdt rekening met meer vluchtelingen. steeds meer jongeren nemen bewust een overdosis pijnstilling. Dat zegt het Vergiftigingencentrum. Vorig jaar kwamen er bijna 1500 meldingen binnen. 37 meer dan het jaar daarvoor. Ze nemen dan soms wel 100 tabletten per keer. We merken dat dit eh, middelen zijn die in huis liggen. Dus wij vermoeden dat de eh, overinname van deze enorme hoeveelheid pillen... meer een soort een impulsiviteit is. De tieners nemen dat wat ze in huis hebben. Ja, dat is dan vaak paracetamol of ibuprofen. Waarom de jongeren tot 17 dit meer zijn gaan doen, wordt nog uitgezocht. En in Amerika heeft een nieuw bedrijf een vergunning gekregen om proefvluchten te maken met een vliegende auto. Het is een elektrische auto waar je in kunt rijden, mee kunt vliegen... en waarmee je verticaal kunt opstijgen. Ze zouden in 2025 op de markt moeten komen. In Nederland werkt een bedrijf uit Raamsdonksveer in Brabant. Ook aan een vliegende auto.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre siempre cantaré. Que yo siempre cantaré Cuando cantare. Quando dolores Cuando se quema dolore, quando Cuando se su vela, Cuando se in dolores Cuando se sei dolores cuando se los amores, cuando se embala su vela, cuando se embala motores.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 Ik geef je liefde, babe. Osta martini, eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat's de dealie, eh bent. Heel haar schat, kom vertel me je vakantieplannen. Ze wilt maar bel, ja deze gaat echt niet naar Alicante. Zout van rappers, zout van dealers, zout van mannen.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 No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre que criando a su hijo cometió un error.